Amsterdam voert daarover nog gesprekken met de ondernemingsraad en de vakbonden. Zijn rekeningen niet betaald is sinds de crisis niet zo groot geweest als nu. Dat zegt het onderzoeksbureau Graden, dat kredietwaardigheid van de Nederlandse bedrijven in kaart brengt. Volgens het bureau is de kredietwaardigheid van gedaald bij financiële instellingen, de voeding- en genotmiddelenbranche en de zakelijke dienstverlening. Dat heeft volgens Graden ernstige gevolgen voor het herstelvermogen van de Nederlandse economie. Het weer, de rest van de dag veel bewolking met kans op bui. Ook morgen vrij veel bewolking en buien met kans op onweer. Dan wordt het 16 tot 20 graden.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 Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat met de daglechter met de Egyptische oud-president Mubarak, dat zeggen Egyptische veiligheidsdiensten. De oud-president van 84 heeft hartproblemen. Mubarak werd begin deze maand tot levenslang veroordeeld. De rechter achtte bewezen dat hij de opdracht heeft gegeven om op demonstranten te schieten. Na de uitspraak werd Mubarak met een helikopter naar de gevangenis gevlogen waar hij meteen in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar krijgt hij zondevoeding en hij is sindsdien ook al een paar keer beademd. Agnes Jongerius vertrekt volgende week zaterdag als voorzitter van de FNV. Op die dag is het oprichtingscongres van de nieuwe vakbeweging die de FNV moet opvolgen. Jongerius had al gezegd dat ze plaats wil maken voor een nieuwe voorzitter. Minister Kamp hoopt met die opvolger net zo constructief samen te werken als met Jongerius. Hij omschrijft Jongerius als een vrouw die altijd haar mannetje staat. De Europese voetbalbond UEFA heeft een brief gestuurd aan de burgemeesters van de speelsteden in Polen en Oekraïne... Daarin krijgen ze het verzoek op te treden tegen racistische uitingen. Aanleiding waren de oerwoudgeluiden die toeschouwers maakten tijdens een training van het Nederlands elftal in Krakau. In de brief stelt UEFA voor om meer politieagenten in te zetten tijdens de trainingen. Die moeten meteen ingrijpen bij racistisch gedrag. Koningin Elisabeth heeft tot nu toe meer dan 130.000 felicitaties gekregen vanwege haar jubileum. De Britse koningin vierde dit jaar dat ze 60 jaar op de troon zit. Sinds de afsluiting van de festiviteiten vorige week zijn er 45 zakken post bezorgd op Buckingham Palace. Het koninklijke Twitter-account heeft er tijdens het hoogtepunt van de jubileumviering 5000 volgers bij gekregen.